Twee uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De luchtvaart in Nederland moet net zo streng worden afgerekend... op effecten voor de leefomgeving en het milieu als andere bedrijfstakken. Dat schrijft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur... in een advies aan het kabinet. Nu hebben Schiphol en de luchtvaartsector nog een uitzonderingspositie... binnen het overheidsbeleid... omdat Schiphol volgens het kabinet cruciaal is voor de economie... Er geldt alleen een maximum voor het aantal startende en vertrekkende vluchten. Maar de Raad voor de Leefomgeving roept het kabinet op die uitzonderingspositie te heroverwegen. Het bestuur van de Notre-Dame wil dat op het plein voor de kathedraal... een tijdelijk houten kerk wordt neergezet. Bischop Patrick Chauvet, Patrick Chauvet wil zo voorkomen... dat er vijf jaar lang niets bij de Notre-Dame te doen is... omdat de kerk wordt hersteld. In de tijdelijke houten kerk zouden mensen kunnen komen bidden en er zouden toeristen kunnen komen, zegt de bisschop. De Notre-Dame in Parijs vloog maandag in brand door werkzaamheden op het dak. De Franse president Macron eert vanmiddag de honderden brandweermannen die hielpen met blussen. De Noord-Koreaanse leider Kim gaat nog deze maand praten met de Russische president Poetin. De twee ontmoeten elkaar in Rusland, maakte het Kremlin bekend. Kim komt daar naartoe op uitnodiging van Poetin. Wat ze gaan bespreken is niet bekendgemaakt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Maas reist naar Madeira... voor een bezoek aan de overlevenden van het busongeluk van gisteravond. Op het Portugese eiland kwamen zeker 29 mensen om het leven... nadat een bus met toeristen van de weg was geraakt. 27 mensen raakten gewond. Vermoedelijk zijn er onder hen veel Duitsers... De autoriteiten zijn nog druk bezig met het identificeren van de slachtoffers. Het weer, veel zon en het is 19 tot 22 graden. Ook morgen veel zon, minder wind en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.